Moutschreurs met het NOS Journaal. De melkveehouders in Nederland moeten koeien gaan inleveren. Volgens staatssecretaris Van Dam is de maatregel nodig om te voorkomen dat er te veel mest bij komt. Vanwege de afschaffing van het Europese melkquotum is het aantal koeien fors gestegen de laatste tijd. Nederland produceert als gevolg hiervan meer mest dan de Europese regels toestaan. En daarom moeten bedrijven 4 tot 8 procent krimpen, zegt Van Dam. De Europese president Tusk heeft zijn rondreis ter voorbereiding op de EU-vluchtelingentop van maandag afgesloten in de Turkse hoofdstad Ankara. Concrete nieuwe afspraken over het indammen van de vluchtelingenstroom zijn er niet gemaakt. Maar Tusk en de premier van Turkije onderstreepten het belang van de wapenstilstand in Syrië. Als dat bestand het houdt, zal het aantal mensen dat naar Europa probeert te komen afnemen, zeiden de twee. Nederland doneert twee neushoorns aan Rwanda. Het project kost 200.000 euro. In Den Haag hebben 40 landen en organisaties afspraken gemaakt om stroperij en illegale handel in wilde dieren tegen te gaan. Een van de maatregelen die worden genomen zijn GPS-systemen voor dieren. Die gedragen zich meteen anders als er stropers in de buurt zijn. Een waarschuwing die dan via de GPS kan worden opgepikt. Brazilië is beland in een diepe recessie. De economie krom vorig jaar met 3,8 procent. Het slechtste cijfer sinds 1990. Het land heeft last van de dalende prijzen voor grondstoffen, waaronder olie en ijzererts. Brazilië is voor een groot deel afhankelijk van de export en heeft last van de Chinese economie die minder hard groeit. En China is een van de belangrijkste afnemers van de Braziliaanse grondstoffen. Verder komt Brazilië met een hoge inflatie. Een paar jaar geleden werd Brazilië nog gezien als een veelbelovende opkomende economie. Het weer vanavond en vannacht droog en in het binnenland gaat het licht vriezen. Morgen gaat het regenen, dan kan ook natte sneeuw vallen. Smiddags opklaringen, het wordt zo'n 5 graden. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog de meeste vertraging naar Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort tussen Naarden en Diemen.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 I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut. Maybe he's a mantra. Keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem.